Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna alle Nederlanders hebben antistoffen tegen corona. Bloedbank Sankin heeft uitgerekend dat 93% van hun donoren antistoffen heeft. Dat komt doordat ze gevaccineerd zijn of besmet zijn geweest. De cijfers zijn niet helemaal representatief, omdat donoren nooit kinderen zijn en zelden bejaarden of migranten. Voor heel Nederland zal die 93% dus iets lager uitkomen, maar het is wel goed nieuws, zegt Mark Bonte van het OMT. Volgens hem betekent het dat we langzaam coronaregels kunnen versoepelen. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe lang de antistoffen voor bescherming zorgen. Coronabrandhaard Aspen Valley valt niet te verwijten, zegt de gemeente daar. Vorige maand raakten na een stapavond 200 mensen besmet in de discotheek. Er waren coronacontroles. De GGD denkt dat één iemand na de test alsnog besmettelijk is geworden. GGD Utrecht zei vandaag ook zoiets over het Verknipt Festival. De test wordt 40 uur van tevoren afgenomen. Ja, en op het moment dat je het festivalterrein opgaat... Ja, dan kan het dus zo zijn dat je daarvoor de besmetting nog niet oppikt. Maar op het moment dat je eh, op het festival bent... Bij dat feest raakten bijna duizend mensen besmet. De lokale tak van Bijeen in Den Haag splitst zich af van de landelijke partij. Dit weekend werd Quincy Gario, de nummer 2 van Bijeen, geschorst omdat hij toxisch gedrag vertoonde. De Haagse tak is hem blijven steunen en zegt dat er veel wantrouwen is binnen de partij. Dit mag in Voorburg niet meer op standje burenruzie. klachten van een kleine groep buurtbewoners moet het volume van de klokken van de Sint-Martinuskerk omlaag. Anders moet er elke dag 1000 euro boete worden afgetikt. Het kerkbestuur wordt er een beetje simpel van, want andere bewoners willen juist dat het oude volume blijft. Als we dus zeg maar zeggen, ehm, alles terugzetten, dan hebben we klagers. Als we eh, s'nachts bijvoorbeeld uitdoen, dan hebben we klagers. Als we nu het zachte eh, signaal eh, iets harder zetten, hebben we klagers. Dus eigenlijk komen we er niet uit. Ze willen het graag voor iedereen goed doen, zegt hij, maar weten niet zo goed hoe. Het weer nog, zon en wolken wisselen elkaar af. Het kan ook regenen af en toe. Het is 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan maar een paar files. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je vijf minuten oponthoud bij knooppunt Rottepolderplein.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 Non, mais de quoi je me mêle Je veux te l'air, avec toi je m'en mêle. Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non, y'a a pas de problème Chéri hmm. Chérie, coucou, fais-moi. Mm -mm. Je veux le bifton, pas de bobo. Chérie, coucou, veux ma photo fume moi, pas de beau-beau Appelle-moi Catalina, mais à ah, mm. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais. Mm. Appelle-moi Catalina, y'a, ah, mm. Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule.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 En jij bent goed opgevoed, vraag het mama. Today we week fuck it op jouw dag is vandaag. Op jouw dag is vandaag. Hey, ze in het echt zien. mama. Weet je wat ik met hier heb verdiend? best veel, bij de mad at me?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 Bijna 200 mensen raakten toen besmet in discotheek Espen Valley. Volgens de GGD werd de locatie onvoldoende geventileerd. Het bestuur van de Haagse afdeling van Bijeen breekt met de landelijke partij. In de verklaring zeggen de vijf bestuursleden dat er vanwege het draaiement van Quincy Gario een onhoudbare situatie is ontstaan.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 Ford. Traveling in a fried-out combi On a hippie trailhead full of zombies I met a strange lady, she made me nervous She took me in and gave me breakfast said, do you come from a land down under? A women go in every nation. Go feel the vibration that takes me away. Me people stand up to fight desperation as we raise it, raise it until the break of day. down. Keep it up, we we're rising up like the sun. So hold on, Come share my dream. No fussing, no fighting. love light shining. join this foundation as we're raising, raising until the break of day. I will lift you up, we can steer it up, feel the love around when this sun comes down. we can hold on, hold on.